van der Linde met het NOS-journaal. In Argentinië heeft de partij van zittend president Milei de tussentijdse verkiezingen gewonnen. Met bijna alle stemmen geteld is duidelijk dat de regering zo'n 40% van de stemmen krijgt... tegenover 24% voor de oppositie, melden lokale media. De conservatief-libertaire Milei kwam aan de macht in 2023... en beloofde hard in te grijpen in de Argentijnse economie. De inflatie nam sindsdien af, maar de werkloosheid nam toe... en de waarde van de peso wordt kunstmatig hoog gehouden. Deze uitslag geeft Milei voldoende mandaat om blokkades tegen zijn beleid te voorkomen. Het Caribisch gebied maakt zich op voor orkaan Melissa. In Jamaica worden meerdere woonwijken geëvacueerd. De orkaan kan de komende nacht uitgroeien tot de zwaarste categorie. In Haiti en de Dominicaanse Republiek vielen al vier doden door het weer. In het oosten van Oekraïne wordt zwaar gevochten om de stad Pokrovsk. President Zelensky noemt de situatie moeilijk. Om de stad wordt al maanden gevochten, maar Russische troepen hebben nu de Oekraïnse verdedigingslinies omzeild en zijn de stad binnengetrokken. Het Oekraïense leger erkent dat, maar spreekt tegen dat zijn troepen omsingeld zijn. Grote gebieden rond de stad zouden juist weer door Oekraïne zijn heroverd. De bevolking van Pokrovsk is vorig jaar zomer al grotendeels geëvacueerd. De A12 bij Arnhem is weer open. Het zinkgat dat was ontstaan door het asfalt is, onder het asfalt is weer gedicht. Vorige week werd het probleem ontdekt. Doordat de weg deels gesloten was, ontstonden er lange files bij Arnhem. De weg is deze nacht weer open gegaan. Het weer vanuit het noordwesten trekken er buien over het land. Soms gaat dat gepaard met hagel en onweer.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 De bemanningsleden konden worden gered. De, de incidenten houden volgens het leger geen verband met elkaar. De A12 bij Arnhem is weer open. Het zinkgat dat was ontstaan onder het asfalt is gedicht. Door omleidingen waren er voor het weekend lange files. Het weer, ook vandaag buien, soms met hagel en onweer. Aan de kust zijn zware windstoten. Dit is ZFM. You got to show me love. love, love, love ਹੁਸਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ sex appeal.